De drie grootste fracties vinden het goed voor de economie als de voormalige vliegbasis weer een vliegveld wordt, bleek bij een commissievergadering. Ze hebben wel vragen over de geluidsoverlast en ze maken zich er zorgen over dat er nog geen exploitant is. Voorafgaand aan de vergadering demonstreerden een paar honderd mensen tegen het nieuwe vliegveld. Onder hen waren ook inwoners van Duitse plaatsen Noordhorn en Bad Bentheim die onder de aanvliegroute liggen. Over twee weken neemt de gemeenteraad een definitief besluit. De investeringsmaatschappij Dubai World gaat delen van de groep herstructureren. Daaronder is ook de vastgoedtak die bekend werd door de aanleg van de Palmeilanden... Dubai World zit in een diepe crisis en lost voorlopig zijn schuld van 26 miljard dollar niet af. Dat leidde wereldwijd tot verliezen op de beurs. Na het bericht over de herstructurering veerde de beurs op Wall Street vanavond op. De Dow Jones-index sloot in de plus. Voor de tweede achtereenvolgende keer is Robert Geesink uitgeroepen tot wielrenner van het jaar. Bij de vrouwen ging de prijs naar Marianne Vos, ook net als vorig jaar. Rabo-renner Geesink moest in de Tour de France opgeven na een val. In de ronde van Spanje werd hij zesde. Vos veroverde onder meer de wereldtitel veldrijden en ze werd tweede op het WK op de weg en ze won de Holland Ladies Tour.